9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Grabovo, in het oosten van Oekraïne, is de herdenking van slachtoffers van vlucht MH17 aan de gang. Na een kerkdienst was er een processie naar het monument in het dorp. In Grabovo en omgeving kwamen een jaar geleden veel brokstukken van het vliegtuig en menselijke resten neer. Ook op andere plaatsen wordt de ramp met MH17 herdacht. In Nieuwegein is vanmiddag een besloten bijeenkomst voor nabestaanden. Er is twijfel over een filmpje van de ramp met MH17 dat in Australië is gepubliceerd. Te zien is dat rebellen tussen de smeulende wrakstukken lopen en bagage bekijken. Ze praten over een Oekraïns gevechtsvliegtuig dat tegelijk met de Boeing zou zijn neergestort. Maar er zijn nooit wrakstukken van zo'n vliegtuig gevonden. Er wordt getwijfeld of het geluid van het filmpje wel authentiek is. In de eerste drie maanden van haar campagne heeft Hillary Clinton al 19 miljoen dollar uitgegeven, schrijft de Washington Post. Haar medewerkers denken dat er meer geld nodig is dan de 47 miljoen die tot nu toe is opgehaald. Republikeinse presidentskandidaten hebben meer campagnegeld, zo heeft Jeb Bush ruim 100 miljoen dollar. De Amerikaanse verkiezingen zijn over anderhalf jaar. Het wordt een druk en warm weekend voor vakantiegangers die naar Zuid-Europa rijden, zegt de ANWB. Op de wegen naar het zuiden wordt het druk en in Zuidoost-Frankrijk, Oostenrijk en Noord-Italië wordt een temperatuur verwacht van ongeveer 38 graden. Vakantiegangers krijgen daarom het advies extra pauzes te nemen en genoeg eten en drinken in de auto te hebben. Voetbalclub Heracles heeft vanaf komend seizoen een vak speciaal voor vrouwen. Er kunnen er 30 zitten. Volgens de voorzitter van de club uit Almelo is dat een primeur. De club heeft naar eigen zeggen de meeste vrouwelijke seizoenskaarthouders van Nederland. In het stadion is al een familievak en een kindervak. Het weer, veel zon, het wordt 18 graden aan het strand tot 28 in het oosten. In het weekend zo goed als droog, geregeld zon en 20 tot 25 graden.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 Ja, luisteraars, eh, welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz. Ik ga iets draaien van Elvis Costello. En Elvis Costello is, een, eh, is, de, is de man van Diane Kroll. En die heb ik het eerste uur al gedraaid met een zwingend uh, eh, jazznummer.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 Even een walsje trekken word je lekker wakker op de zondag, toch? Mag je daarna een bakje koffie met een stuk appeltaart nemen. Mag voor mij. Dance for Debbie, gespeeld door uh, Louis van Dijk. Ja, luisteraars, en als u woensdagavond nou is afstemt op uh, eh, ZFM Zandvoort... zo rond de klok van 10 uur, kunt u genieten van eh, de best summer songs. Want collega Willem Bruist, die gaat natuurlijk weer voor lekkere muziek zorgen. Twee uur lang, tussen de klok van 10 uur s'avonds en, en 12 uur s'nachts... kunt u luisteren naar de best summer songs. Gepresenteerd door Willem Bruist. En ik wens Willem natuurlijk al veel succes met zijn programma. Maar dat gaat vast wel weer lukken. Want dat zijn we van hem gewend. En eh, dan voeg ik er ook een beetje zomertijd uh, aan toe. En dan doe ik dat dan met Louis Armstrong en Ella Gerald. Summertime. these mornings. You're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. Mm, but till that morning. nothing can harm. luisteraars eh, die eh, gek zijn op Dixieland natuurlijk niet vergeten. Hè, met de Royal Garden Blues. De Dutch Winkles Band. De Dutch Winkles Band live. Royal Garden Blues. dit is Robbie Williams met Mr. Bojangles. En het heet dan Jazz Walsh, hè? dance and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about. But his dog up and down. said I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see, sunlight, I drink so bad, Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. again, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Robbie Williams was dat. Ja, ook Cliff Richard, man eh, bekend uit de popmuziek... heeft zich eh, verdienstelijk gemaakt voor de jazz, voor de swing. I got you. Under My Skin. dit komt van de cd Bolden Brass. Cliff Richard. I've got you under my skin got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. And I said to myself, this affair never will go so well why should I try to resist when, darling, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you're never gonna win your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you, baby, under my skin. sha anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, and it keeps on repeating in my ear. Don't you know, little fool, you're never gonna win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. cause I've got you under my skin. I got you under my skin. Je zit gewoon onder mijn huid. I got you, baby, under my skin. Ja, sommige mensen kun je gewoon achter je behang plakken. Ja, Cliff Richard die eh, duwt ze gewoon onder zijn huid. Kan ook natuurlijk. Air Force met Behind Closed Eyes. The Third Force. Force, zo moet ik het zeggen. Ik zei het al, en eh, het nummer heet Behind Closed Doors. Nee, Behind Closed Eyes. Ik moet het wel goed zeggen, Duif. Ja, luisteraars, eh, het volgende. Daar zou u eigenlijk een, eh, een, een, een, filmpje bij moeten zien, want het is zo leuk. Het is het optreden van Buddy Rich, drummer Buddy Rich, de best drummer ever, voor mij althans, in de Muppet Show. En uh, hij begint te, te, trommelen op alles wat los en vast zit, zeg maar. Op de poppen, op de bloemfase, op de muur, uh, op de trapleuning. Nou, het maakt allemaal niet uit. En dat eindigt dan in een virtuoze drumsolo. When can you do your number? Oh, anytime you want me to, Kermit. Uh-huh. Uh -huh. do you need to talk to the band? Who needs a band? Oh, no band? Fantastic. Just you and a drum kit. Who needs drums? No drums? No drums. We just go right into it. To the stage! To the stage! de, de, de, beest, die zit dan met een hele verwarde kop naar Buddy Rich te kijken... die een enorm tekeer gaat op dat drumstel. We worden het zojuist leuk. Eh, op YouTube trouwens te bezien. En eh, ja, Buddy Rich, eh, voor mij de best drummer ever. hoor. Fantastisch, wat, wat kon die man spelen. de volgende, Brian... Bromberg, Brian Bromberg met Tears... Nou, ik ga er geen tranen om laten. Ik ga ervan genieten. you. Dan uh, gaat vanmiddag de zon nog doorbreken. Kunnen we misschien nog een beetje eh, op het strand liggen? Vanochtend helaas nog een beetje bewolkt. Nou ja, een beetje, een beetje moe. Ook regenen vanmorgen, ja. Terwijl we toch gisteren heerlijk in het zonnetje konden bakken. bakken zitten we nou met de gebakken peren. Maar mannen, dan kijk je je vrouwtje maar aan en dan zeg je maar tegen je vrouwtje. You make me feel so young. Oscar Peterson, You Make Me Feel So Young. Eh, de volgende is eh, eh, een house with two faces. nee, nee, ik zeg het helemaal niet goed. All About That Bass, zo is het. I'm all about about that bass, bass, no trouble.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 happy. No trouble. about that bass. I'm all about that bass. I'm all about that bass. Luisteraars, eh, eh, Fris uh, die uh, trad hier in de krocht op een paar maanden geleden. Een virtuoze drummer en ook natuurlijk een vibrafonist. En hij zei me, I tell you this... Feverphone, I tell you this. wat een virtuoos op dat instrument. Een Het was natuurlijk eh, Frits Het trad in de krocht hier live op eh, een paar maanden geleden. Dankzij Erik Timmermans die dat altijd zo fantastisch organiseert daar. The Old Devil Called Love en Burton. It's that old devil called love again Gets behind me and keeps giving me that shove again Putting rain in my eyes Tears in my dreams And rocks in my heart It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. That devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till i would be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just got to tag along with that old devil called love. That Old Devil Called Love. Dat was uh, Burton. En we gaan eruit, luisteraars, met Dave Brubeck. Hij speelt That Old Black Magic. Op zijn eigen uh, eh, virtuose manier. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Ik ga afscheid van u nemen. fingers up and down Maar niet nadat ik u nog een hele fijne zondag heb toegewenst... met vanmiddag een zonnetje een heerlijke avond en dan weer een de eh, frisse werkweek. Misschien hebben we wel vakantie. Een hele fijne vakantie toegewenst dan. Mijn naam is Jacques Duijf, dit was ZFM en eh, Jazz. Tot de volgende keer.